Uur. Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De kans dat Mark Rutte de nieuwe baas van de NAVO wordt is weer een stukje groter. Nadat hij op de koffie ging bij de Turkse president Erdogan... zien ze nu ook in Ankara zijn toekomstige functie als NAVO-baas wel zitten. Maar het blijft nog even spannend voor Rutte, vertelt collega Arjan van der Horst. Ja, Rutte is er nog niet. Eh, de NAVO-landen moeten unaniem instemmen met de voordracht van de demissionair premier voor het ambt van secretaris-generaal. Drie landen ja, verzetten zich nog. Slowakije, Hongarije en Roemenië. Voor oktober moeten ze eruit zijn, want dan stopt de huidige NAVO-baas Jens Stoltenberg. Een jongen van 13 heeft vanochtend een dode gevonden in een uitgebrande schuur in Berkel en Rodenrijs in Zuid-Holland. Gisteren was er een grote brand. De jongen ging vanochtend kijken wat er van over was. En toen zag hij een uitgebrande auto met daarin een lichaam. Hij is ontzettend geschrokken. De politie weet niet van wie het lichaam is. De politie houdt er rekening mee dat de brand is aangestoken. Twee mensen zijn opgepakt. De Raad van State is tegen het ideetje van de BBB en VVD... om voor de zekerheid geheime gesprekken tussen gevangenen en advocaten op te nemen. De partijen willen dat om te voorkomen dat gevaarlijke informatie uitgewisseld kan worden... zoals tussen Ridouan Taghi en zijn advocaat gebeurde. De Tweede Kamer is het eens met de wetswijziging, maar de Raad van State niet. Die zegt dat je altijd recht hebt op vertrouwelijke communicatie met je advocaat... en dat het in strijd is met de grondwet. Hier lopen de temperaturen langzaam op, maar dat is niets vergeleken met wat er in Azië gebeurt. Het is bloedheet in Thailand, Myanmar en India. De thermometer tikt daar gemiddeld 45 graden aan. Ook in Jakarta is het volgens correspondent Saskia Konniger niet te doen. Ja, ik kom bijna niet meer buiten. Je, het is beter om binnen te zitten bij de airconditioner. En ook als het s'avonds, als het niet heeft geregend, hier regent het af en toe nog... is de lucht een warme, vervuilde oven. In de Filipijnen waren de scholen vandaag dicht... vanwege temperaturen die richting de 50 graden gingen. Het weer. Vanavond wordt het iets bewolkter, maar het blijft op de meeste plekken droog. Morgen een mix van zon, wolken en soms een buitje. Een stuk warmer dan, met maximaal 23 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ondanks de vakantie is het hartstikke druk in Noord-Holland. Meeste vertraging daar nu op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij knooppunt de Nieuwe Meer staat 9 kilometer file met drie kwartier vertraging. Dit komt door de afsluiting van de verbindingsweg naar de A9. Er is daar een ongeluk gebeurd. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Roerdevaarensveen staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en er staat inmiddels 12 kilometer file met bijna een half uur vertraging. De A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 5 kilometer file rijden met drie kwartier oponthoud. De N 196 Hoofddorp richting Uithoren. Voor Aalsmeer Centrum 3 kilometer file met een half uur vertraging. En het is druk op de N232 Haarlem richting Amstelveen.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 Energieleverancier Hollandse Energiemaatschappij verlaagt met terugwerkende kracht de tarieven van klanten die vorig jaar en dit jaar een vast contract hebben afgesloten. Het bedrijf heeft ook toegezegd dat het stopt met het telefonisch werven van klanten. De Franse acteur Gérard Depardieu is gearresteerd op verdenking van aanranding op de sets van twee films.